12 uur. Marnik Sampersen eh, met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is verkeerd ingelicht over het verloop van de politietrainingsmissie in Afghanistan... zeggen onderzoekers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 2011 tot 2013 trainden Nederlandse militairen lokale politieagenten in de Afghaanse provincie Kunduz. Volgens de onderzoekers werd het aantal opgeleide Afghanen te rooskleurig voorgesteld om het politieke draagvlak niet te verliezen... CDA en VVD kregen met moeite een kamermiddenheid voor de missie. Het kabinet noemt de onderzoeksconclusies ernstig. Crimineel Dino Soerel, die een levenslange gevangenisstraf uitzit... heeft afgelopen avond geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Heer Hugo Waard. Volgens de Telegraaf deed hij dat met een medegevangene. Wie dat was is niet bekend. Na de mislukte poging is Soerel meteen overgebracht naar de extra beveiligde gevangenis in Vught... Hij werd in 2017 veroordeeld in het passageproces. In eerste instantie werd hij vrijgesproken, maar in hoger beroep kreeg hij alsnog levenslang. In Rotterdam mag bij de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer worden afgestoken. Een meerderheid van de gemeenteraad is akkoord gegaan met een totaalverbod... en daarmee is Rotterdam de eerste van de vier grote steden. Volgens GroenLinks in Rotterdam is alleen een totaalverbod goed te handhaven. Een tussenoplossing is lastig, zegt de partij... Want dan moet de politie op straat gaan bepalen wat voor soort vuurwerk het is. De Gouden Radioring is gewonnen door het radioprogramma Veronica Inside met presentator Wilfred Gené. Net als vorig jaar wonnen Marieke Elsinga van Q-Music... en Bram Krikke van Slam de zilveren radiosterren. George Freulich kreeg de Marconi Oeuvre Award voor zijn werk als radiomaker.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 Ah, siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. yo pegar un grito al cielo.